Drie uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Witte Huis weigert mee te werken aan het onderzoek van het Amerikaanse congres... naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Trump. Volgens de advocaten van Trump is het onderzoek ongrondwettig en dus illegaal. Door de weigering loopt de spanning tussen Trump en de democratische meerderheid... in het Huis van Afgevaardigden verder op. Volgens de Democraten heeft de president zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik... door Oekraïne onder druk te zetten om een onderzoek naar de zoon van de democratische politicus Joe Biden te doen. De man die gisteren met een gestolen vrachtwagen inreed op wachtende auto's in de Duitse deelstaat Hessen wordt verdacht van poging tot moord. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over een mogelijk terroristisch motief van de 32-jarige Syriër, melden Duitse media. Minister Seehofer van Binnenlandse Zaken zei dat er nu nog geen bewijs is voor een terreuraanslag. De man kaapte een vrachtwagen en reed een paar honderd meter verderop in op auto's. VVD-Kamerlid Jezilgus heeft verwarring veroorzaakt... over het standpunt van haar partij over vuurwerk. Gisteren deed ze samen met het CDA het voorstel om naast de zwaarste categorie consumentenvuurwerk... ook bepaalde vuurpijlen en de populaire zogeheten single shots in de band te doen. Aan het begin van de avond kwam ze daar gisteren plotseling van terug. Het lijkt erop dat ze is teruggefloten door haar fractie. De ontsnapte tbs'er Ronald van Zwam eist dat twee medewerkers van de Nijmeegse pompenkliniek ontslag nemen. Zolang dat niet gebeurt, blijft hij ondergedoken, meldt Omroep Gelderland op basis van een mailwisseling met de man. Volgens hem zijn er misstanden bij de kliniek. Hij zou nauwelijks therapie krijgen en voelt zich naar eigen zeggen besodemieterd door het personeel. De pompenkliniek wil niet ingaan op zijn eis. Van Zwam kreeg TBS vanwege zedenmisdrijven. Hij ontsnapte vrijdag tijdens een begeleid verlof.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 Hey, sexy lady. Op, op, op, op, op aan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. 성숙해 보이지만 놀땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각 매력적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀땐 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 Gangnam Style.